meisje waar iedereen van zingt. Omdat zij erg mooi is en ook om wat ze drinkt. En toen ze nog geen drie was, en mama vroeg aan haar. Wat wil je nu eens drinken? Had zij haar antwoord al. Ik wil klappen, klappen met suiker. Want iets anders lust ik niet. Ik wil klappen, klappermelk iets anders lust ik niet. Ze wil geen appelsap of limonade. In een koffie laat zij staan. Een chocolademelk of orangeade. een haar als leverkraan. Ik wil klappen, klappen met met suiker. Want iets anders. Thank you. dat is zo gebleven. Ze is nu 18 jaar. De jongen is gekomen en hij wordt weer van haar. Toch als hij met haar uitgaat, is hij niet erg content. Steeds als hij om een kus gaat, zegt zij op dat moment. Ik wil klappen, wat een wat met zuiver, want iets anders wil ze wil geen appelsap of limonade. Thee en koffie laat zij staan. Een chocolademat of orangeade smaken haar als leverkraan. Ik wil klappen, wat melk met suiker, want iets anders wil ik.